Als je bij me bent, dan kan ik pas gelukkig zijn. Als ik in je mooie blauwe ogen kijk. Als je bij me bent, dan wordt het leven zonneschijn. Als je bij me bent, dan zo rijk. Want jij bent voor mij het grootste zit op aarde. Slechts door jou alleen heeft leven voor mij waarde. Als je bij me bent, dan kan ik pas gelukkig zijn. Als je bij me bent, wordt leven zonneschijn. Ja, je weet nog wel die mooie dag in mei. Op die avond heb ik je gekust. Ik weet nog goed, heel goed wat je dan tot me zei als je in mijn armen hebt gerust. want jij bent voor mij het grootste bezit op aarde. Slechts door jou alleen heeft leven voor mij waarde. Als je bij me bent, dan kan ik pas gelukkig zijn. Als je bij me bent, wordt leven leven zonneschijn. Als je bij me bent, wordt leven zonneschijn.